Hij is inmiddels gearresteerd en ontslagen. De valse paspoorten werden ontdekt doordat een pasfoto voorop een nieuw rijbewijs afweek van eerdere foto's. Het is niet voor de eerste keer trouwens dat een Bali-medewerker de fout ingaat. Een paar jaar geleden had een ambtenaar tientallen paspoorten voor criminelen vervalst. Een van die criminelen was Ridwan Taghi. Bij gevechten in Oekraïne is deze week een Nederlandse man van 27 jaar omgekomen. Hij vocht in het Vreemdelingenlegioen, bevestigt Buitenlandse Zaken aan De Telegraaf. In mei kwam ook al een Nederlander om. Het ministerie heeft geen overzicht van hoeveel Nederlanders naar Oekraïne zijn vertrokken om mee te vechten. Vaak vertrekken ze op eigen houtje. In het dorpje Band in Flevoland maken ze zich toch nog grote zorgen over een nieuw aanmeldcentrum voor asielzoekers. Gisteren kwam een brief van het COA dat de opvang regelt, waarin leek te staan dat het centrum van de baan is, omdat veel buurtbewoners en lokale politici tegen zijn. Maar sommige raadsleden vinden die brief maar onduidelijk. Als ik de brief lees, eh, dan zie ik daar niet staan dat de locatie volledig buiten beeld is. Er wordt alleen gevraagd mee te denken over een alternatieve locatie, maar er staat niet dat het COA niet op de locatieband, zoals als die nu voor ogen is, een aanmeldcentrum gaat realiseren. En dat baart ons toch nog wel zorgen. Ja, de politici willen nu nog een keer zwart op wit zien dat er echt geen aanmeldcentrum komt. En over twee uur presenteert het kabinet zijn geldplannen voor komend jaar. Maar voordat het zover is, leest de koning nog de troonrede voor. Hij stapt nu ongeveer in de glazen koets op weg naar de Schouwburg. Verslaggever Martijn Bink staat langs de route en ziet dat het publiek er weer één grote modeshow van heeft gemaakt. En een Cherp heet dat geloof ik hè? Ja, klopt inderdaad. Voor Prinsjesdag. Is dat het vaste kledingstuk? Eh, nee. normaal zijn we eh, eh, meer uitgedost met een hoedje en een mooie jurk. Maar we, nu zijn we een beetje ingetogen. Dus u houdt er in uw kledingkeuze rekening mee dat het in het land misschien niet zo goed gaat? Ja, inderdaad. Waar kijkt u het meest naar uit? Naar Malia. En waar gaat u dan op letten bij Malia? Wat ze aan heeft. Erg, hè? <laughs> En dan het weer, wolken en zon en af en toe ook een buitje vandaag. Het wordt vanmiddag niet warmer dan een graadje of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is zijn de hart van de ANWB. De files nemen af. Op de A27 Almere richting Gorkum staat wel veel vertraging door een ongeluk tussen Hilversum en Houten.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 Let me check you out. One list of a fierce competition. Get a view from a better position. Never question now you got my attention. you my, my, my, my superstar. Keep showing me moves that are you you're teasing my imagination.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 Don't believe I can fight temptation. I think you are Mais avant, il y avait Nathalie. Puis tout de suite après, il y a eu Laura. Et ensuite, il y a eu Aurélie. Évidemment, il y a eu Emma. Mon Emmanuel et ma Sophie. Et bien sûr, il y a eu Eva. Et Valérie, mais. Mon amour, mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Oui, mon amour, mon amour tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Euh. Mon amour, oui, c'est promis. Oui, c'était la dernière fois. Et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras. Plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui, bien sûr, j'ai choisi, mais pas celle-là. Mon amour mon amour Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours, pour toujours. to me. Cause that new Bad Bunny made a bad girl out me. Give me that Don't give me party, party. Won't put my life on pause cause the paparazzi. Come here, kiss it fresh, baby, touch my body. Au oh, revoir, if you post your shit on your story. Gotta watch my back. I'm not just anybody. Depuis que t'es parti, la vie n'a plus la même saveur. Les draps n'ont plus la même odeur. Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi Vous le faites combien de fois par mois Et puis mes slips sont dans quelle armoire Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours.